Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Ik begin met een luguber verhaal uit China. Want een criminele bende blijkt daar al tientallen jaren lang in lijken te handelen. Die hebben ze al die tijd uit crematoria en medische laboratoria gestolen. In totaal gaat het om zo'n 4000 lichamen. Twee Chinese bedrijven regelden de uitvaart, maar haalden de lichamen daarna weer op, vertelt correspondent Laura van Megen. En ze lieten dan ook de familie gewoon betalen voor de kosten van de crematie, die dus nooit plaatsvond. Vervolgens vervalsten ze de papieren, hakten ze de lichamen in stukken en vervoerden ze die dan naar de twee bedrijven toe. En er stond op de papieren dat het donoren waren. En ook dat ze de lichamen hebben mishandeld, stond in de aanklacht die nu openbaar is gemaakt. De Chinese bedrijven zouden bijna 53 miljoen dollar aan winst hebben gemaakt. En China heeft nu 75 verdachten in beeld. Prinses Alexia verhuist na de zomer naar Londen om daar te gaan studeren. De tweede dochter van koning Willem-Alexander en koningin Maxima... gaat daar de studie Science and Engineering for Social Change volgen. Eerder zei Alexia dat ze nog niet wist wat ze wilde gaan studeren... en dat ze zich op verschillende universiteiten had ingeschreven. En daarvan was de Rijksuniversiteit Groningen, maar het is dus toch Londen geworden. En de lading rottende vis in Rotterdam heeft gezorgd voor de fonds van een lading drugs. Hoeveel is nog niet precies bekend, maar omwonenden van een bedrijf klaagden bij de politie over die vieze lucht. En het bleek dus te komen door dozen met rottende vis. En daarnaast vonden agenten dus ook die drugs. Om wat voor middelen het gaat wil de politie niet zeggen. En de rechtszaak tegen Beyoncé wordt toch ingetrokken. Er was gedoe over een simpel die ze had gebruikt van een ander liedje. Het gaat om het begin van haar nummer Break My Soul van het album Renaissance. Luister maar even. en dat begin is een fragment uit Explode van Big Freedia uit 2014. De rapper sleepte Beyoncé voor de rechter, maar ziet er nu toch vanaf. En we weten niet precies waarom. In de rechtbankstukken staat ook geen reden genoemd. Het weer dan nog. De rest van de middag en avond blijft het droog. Is er nog veel zon bij een graad of 24. En morgen wordt het nog een stuk zonniger bij 22 tot 26 graden.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 Then I want you to strip. See you is my new chick, so we get our grind on on. She be grabbing, calling me Biggie like Shine Home. Man, I swear she fine home. Why she always lying on? Telling me them diamonds when she know they She Got a light skinned friend, look like Michael Jackson. Got a dark skinned friend, look like Michael Jackson. I play ready for the world, she was ready for some action. My dog said you ain't no freak, so you got to prove my man wrong. I'ma play this Van Draws. You gon' take your pants off. I'ma play this Gladys night. Me and you when it come to rockin' the rhythm like Marvin and Luther. I can tell you when I'm messing with Kyle, man. The twist on a shot and I be sippin' Hennessy.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 Just still be in love with me. Shine so more than gay. Some new set this party alright. Oh, She she said wasn't ready for the world to to this definitely alright. Yes, yes it oh, it Baby, another slow jam and And lovers need hold hands. if you ain't got no man, hop up in my bro ham. I keep it pimpin' like an old man. You got to roll with the plan, cause I'm not the number. to the top. man, hop up in my bro ham.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 buiten Wie hoort nog een verhaal over ver weg is dan? Wat kun je nog alleen tegen een stroming in? Een drijven overleven, maar die bepaalde zin. Wat kun je nog alleen met beesten in een mens? Ieder mens heeft wel een waarde, tot een bepaalde grens.